als veel overheidsgebouwen de komende dag dicht blijven. Hij reageert daarmee op de dreigende shutdown. Als de Republikeinen en Democraten in het Huis van Afgevaardigden... het voor zes uur vanochtend niet eens worden over de begroting voor volgend jaar... worden veel Amerikaanse ambtenaren zonder salaris naar huis gestuurd... en blijven overheidsgebouwen dicht. Lansingerland heeft grote bezwaren tegen de alternatieve Vira-plannen van staatssecretaris Mansveld. De gemeente wordt doorkruist door de hoge snelheidslijn. Een wethouder vreest meer geluidsoverlast als er eind dit jaar meer treinen gaan rijden. De NS zet ouder materieel in op het traject tussen Amsterdam en Brussel. Die treinen maken aanzienlijk meer geluid dan de Vira, die eigenlijk op de HSL zou moeten rijden. Staatssecretaris Mansveld verwacht dat de overlast met spoordempers kan worden beperkt. Het Amerikaanse korps mariniers heeft twee generaals ontslagen voor nalatigheid. Ze hadden te weinig militairen ingezet voor het beveiligen van een NAVO-basis in Afghanistan. Bij een aanval van de Taliban op de basis kwamen vorig jaar twee militairen om het leven en werden zes straaljagers vernield. De laatste keer dat een Amerikaanse generaal voor nalatigheid moest opstappen was tijdens de Vietnamoorlog. De VVD stoort zich aan de sportjes van de publieke omroep... waarin kritiek wordt geleverd op de bezuinigingen. Tweede Kamerlid Huizing liet weten over de kwestie vragen te zullen stellen... aan staatssecretaris Dekker van Mediazaken. De sportjes zijn volgens het VVD-Kamerlid de publieke omroep onwaardig. Bovendien zouden er feitelijke onjuistheden in worden verkondigd. Huizing wil dat Dekker de publieke omroep sommeert te stoppen met de sportjes. Het weer, vannacht 3 tot 8 graden. Overdag zonnig en droog. Het wordt 14 tot 17 graden. Woensdag ook nog droog. Donderdag en vrijdag kans op regen.